12 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Rebellen in Mali willen excuses van de VN voor de beschieting door Nederlandse Apache-helikopters eerder deze week. Bij de luchtaanval zouden zeven Tuareg-strijders om het leven zijn gekomen. De rebellen zeggen dat de Nederlanders als eerste begonnen te schieten. De VN zegt juist dat de Apache-aanval een reactie was op beschietingen door de Tuaregs. De rebellen dreigen nu de vredesonderhandelingen met de Malinese regering te boycotten. De Amsterdamse politie neemt extra veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd Ajax-Feyenoord aanstaande zondag vanwege de brand in het supportershome van Ajax. Veel Ajax-supporters denken dat Feyenoord-fans het vuur hebben aangestoken. Burgemeester Van der Laan wil niet zeggen welke extra maatregelen worden genomen. In het hele land zijn de strooidiensten uitgerukt vanwege de verwachte gladheid vannacht. Vanuit het westen gaat het na middernacht ijzelen. Het kan dan spekglad worden. Het KNMI heeft code oranje afgegeven. Veel voetbal- en hockeyclubs hebben wedstrijden voor morgenochtend afgelast. Nederlanders in Jemen krijgen het dringende advies om te vertrekken. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om 30 tot 40 mensen. Sjiitische rebellen zijn in Jemen al een tijd aan een opmars bezig. Gisteren trad de regering af, maar dat betekent volgens Buitenlandse Zaken niet dat het nu weer rustig is. De situatie kan zelfs verslechteren. Een Amerikaanse beurshandelaar heeft excuses aangeboden aan klanten die door zijn toedoen bijna 100 miljoen dollar hebben verloren. In een brief schrijft hij dat hij te gretig was en daardoor enorme verliezen heeft veroorzaakt. De man werkt bij een hedgefonds in New York en kreeg tien maanden geleden 100 miljoen dollar in beheer. Daarvan is nog maar 2 ton over. De andere 99,8 is verdampt. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. FC Twente won thuis met 2-0 van Heracles. En dan nog het weer. Vannacht dus vorst. Het gaat vanuit het westen ijzeren. In het oosten eerst nog sneeuw.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 On drums, Martin, Drum, Martin, drums, mums, the Pope. Mums the Pope. On bass, Lalsiev, no. On bass line, Martina Nanny's come. baseline, I'll see it. No. On baseline, Martina Ned, Ned. Uh, okay. Here I am. Did you should get married? Here I am married. Here I am married. And on Mike on it. And on Mike Gambona. And on Mike Gambona. And on Mike Gambona. And on it. And on Mike the lovely, the love, the love, the love, love, love, love, lovely chair.